Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen een stroomaansluiting krijgen... omdat het elektriciteitsnet vol is. De gemeente heeft dat te horen gekregen van de netbeheerders Tennet en Liander. De gemeente zegt erdoor overvallen te zijn. Vorige maand zei Tennet nog dat er in Flevoland problemen dreigen... als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan. Maar in een deel van Almere is er nu dus al een acuut probleem. De gemeente zegt dat er snel een oplossing moet komen... omdat de ontwikkeling van Almere anders tot stilstand komt. Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen... nu te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen... oordeelt het Europese Hof van Justitie. Vaak moet er over de pensioenoverdracht belasting worden betaald... en dat kan mensen ervan weerhouden om voor hun werk naar een ander EU-land te verhuizen. Nederland voldoet daarmee niet aan de Europese afspraken... voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal. Bij het Britse ministerie van Defensie heerst een cultuur van seksisme en intimidatie, schrijven 60 vrouwelijke medewerkers in een interne brief. Volgens de vrouwen gaat het om betasting en wangedrag, onder meer door hooggeplaatsten. De beschuldigingen schetsen het beeld van een door mannen gedomineerd bolwerk waar vrouwen zich onveilig voelen. De briefschrijvers zeggen dat er van bovenaf niet wordt ingegrepen. Het Britse ministerie van Defensie zegt in een reactie ernstig bezorgd te zijn en belooft de misstanden aan te pakken. FC Volendam is in de eerste ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld. De voetbalprofs verloren met 1-0 van de amateurs van Excelsior Maasluis. Volendam is de derde eredivisieclub die de eerste ronde van de KNVB-beker niet overleeft. Eerder gingen Heracles en Pek Zwolle al onderuit tegen een amateurclub. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.